Freddy van met het NOS Journaal. Statenleden van de PVV in zeker acht provincies hebben vandaag niet op Marjolein Faber gestemd. Zij was hun lijsttrekker voor de Eerste Kamer. Het is ongebruikelijk dat zoveel statenleden niet op de nummer 1 van de partij stemmen. Zelfs in haar eigen provincie Gelderland stemde niemand op Faber. Mogelijk is er een verband met het feit dat Faber een paar maanden geleden in het nieuws kwam. Toen bleek dat ze haar zoon had ingehuurd voor het bouwen van de site van de PVV van Gelderland. Ze heeft daarvoor haar excuses aangeboden. De topman van luchtvaartmaatschappij Qatar Airways heeft gedreigd dat Nederland niet hoeft te rekenen op handelscontracten met Qatar. Dat is een reactie op het besluit van staatssecretaris Mansveld dat maatschappijen uit de golfstaten voorlopig geen nieuwe landingsrechten krijgen. De staatssecretaris stelt dat er sprake is van oneerlijke concurrentie. De topman van Qatar Airways ontkent dat. Er komt een Europees onderzoek naar de manier van werken van vliegmaatschappijen uit de golfstaten en ook de VS doet onderzoek. SP, D66 en PVDA willen opheldering van het kabinet over de verbouwing van Paleis Huis ten Bosch. De renovatie valt volgens bronnen van RTL Nieuws een stuk hoger uit dan verwacht. De begroting was 35 miljoen euro, die zou met tientallen miljoenen euro's worden overschreden, mogelijk zelfs tot 60 miljoen. Binnen de coalitie wil niemand het bedrag bevestigen. Huis ten Bosch in Den Haag wordt vernieuwd, zodat koning Willem-Alexander er kan gaan wonen de politie heeft 27 invallen gedaan in het hele land in de strijd tegen grow shops. Op 15 locaties zijn spullen voor de illegale hennepteelt in beslag genomen. 11 mensen zijn aangehouden. Op 1 maart is de nieuwe opiumwet van kracht geworden. Die stelt het voorbereiden van hennepteelt strafbaar. Grow shops verkopen daar apparatuur en materialen voor. De politie vond ook harddrugs, een vuurwapen, schilderijen en een groot bedrag aan contant geld. Het weer. Droog, vannacht wordt het een graad of 7. Morgen opnieuw droog met wolkenvelden en van tijd tot tijd zon. En 15 tot 18 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 We gaan nu een beetje funky en Amy Winehouse. Ik zie Robbie Williams, Wouter Hamel, Gaar Dunor, de Buena Vista, Stevie Wonder, et cetera. We gaan verder met Amy Winehouse. I can ever be to you is the darkness that we knew, and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to way, I have no capacity. He wants front of And perspective pushes through. I'll be some next man's other woman, so I can't play myself again. Should just be my own. will dance for you in worn out shoes with silver hair a ragged shirt, baggy pants. He would do the old soft shoe. He would jump so high, jump so high. Then he'd lightly touchdown. Told me of a time you worked with, with minstrel shows. Traveling throughout the South. Spoke with tears for 15 years. How is, how is dark and he? They would travel about. But his dog up and Said I dance now and every chance in honky tonks. For my drinks and tips. But most of the time I, I spend behind these county bars. You see sunlight I drink a bit. Then he shook his head. Mr. Boy. Winehouse gehad met Tears Dry On Their Own. Robbie Williams, Bo Mr. Bojangles. Nou, Wouter Breeze.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 What's the use in sleeping when we're in this city that tries to stay? Fall. 3, Ladies album Handle you the Torch. Something special down here at Birdland this evening. Met daarop het nummer. For Blue Note Records. Een, hun versie van het nummer Cantaloupe Island van Herbie Hancock. Bracht tot de nummer 9 in de Billboard Hot 100. Cantaloupe Island, excited, on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly, no set afloat. Sung like a lullaby, brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, fantasia.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 Beautiful Day, Gare du Nou, het volgende nummer is van de Buena Vista Social Club, Chen Chen. Het gaat over twee mensen die een huis willen bouwen. En daarvoor Samsung De Puerto voy para Mayarí. zijn de nummers waar je aan eh, gaat denken als je dit soort weer eh, ziet buiten. Zo ook het volgende nummer, Summeries. Lekker op het strand liggen, zomerbriesje erbij. Heerlijk. Superstition van Stevie Wonder. zou aanvankelijk worden eh, opgenomen door Jeff Beck, die het drumritme bedacht. Maar zijn platenbaas Barry Gordon, Gordy eh, overtuigde Stevie Wonder om het zelf uit te brengen. Goede keuze geweest, want het werd een nummer 1 hit in Amerika. Superstition. op het strand ligt met Summer Breeze... dan is Superstition wel het nummer dat je moet gaan draaien... als een ijsje moet gaan halen voor, voor de kinderen. Een ander nummer van eh, Stevie Wonder dat hij eh, in 1973 heeft geschreven. Hij raakte in een bijna fataal ongeluk, auto-ongeluk. En toen zijn manager dit nummer in zijn oorsong waren de eerste betekenen van leven van Stevie Wonder weer. Uh, dat is vinger op dit muziekje. Bijvoorbeeld. het eerste uur al eventjes over gehad... over het eh, overlijden van B.B. King. Eh, en daarom eh, heb ik een, een blokje ter ere van hem samengesteld. Natuurlijk met, we beginnen natuurlijk met The Thrill Is Gone... wel het meest bekende nummer. En we gaan door met Every Day I Have The Blues. Ten, ten long years dan gaan we weer over naar andere. BB King. it's you I hate to lose. Yes, nobody loves me. Nobody seems to care. Oh, nobody loves me. Nobody seems to care. Speaking of bad luck and troubles, baby, you know I've had my share. suitcase, move on down the line. well, there ain't nobody worried, and there ain't nobody crying. Seems to me every day, every day, every day I have the blues. Every day, every day, every day, every day I have the blues. You see me worrying, baby, it's you I hate to lose. Hey, nobody loves me. Nobody seems to care. Hey, nobody loves me. Nobody seems to care. Big enough bad luck and trouble well, you know I've had my share. Oh, I'm gonna pack my suitcase, move on down the line. Hey, hey, gonna pack my suitcase, move it on. do. Every day, every day, every day, every day I have van 1949 speelde King in de Dance Hall in Twist in Arkansas in Amerika. Ehm, om de hal te verwarmen hadden ze wat tonnen met kerosine neergezet. Ehm, op een gegeven moment kregen twee mannen die kregen ruzie en gooiden de, eh, de ton met eh, kerosine. Gooiden ze om, waardoor de hele eh, hal eigenlijk in de fik stond. Nou, iedereen werd geëvacueerd. Nou, bijna iedereen. Er zijn twee mannen omgekomen. En eh, op het moment dat eh, King eigenlijk buiten kwam... Eh, besefte hij dat hij zijn gitaar had laten liggen binnen. hij rende snel naar binnen om zijn gitaar te pakken... en kwam er ook weer veilig uit. maar om, het was een gitaar, een Gibson-gitaar van 30 dollar. En om hem te, gaan, te herinneren dat hij nooit meer zoiets stoms zou doen... heeft hij die gitaar toen naar, naar het meisje genoemd... Eh, waar het gevecht in eerste instantie om ging. Lucille. Nu elk jaar nog brengt eh, Gibson Guitars... nou ja, elk jaar, om de zoveel jaar... brengt Gibson Guitars een BB King Lucille model gitaar uit. Eh, het laatste was in 2005. Wij gaan verder met Ten Long Years, B.B. King en Eric Clapton. Well, I had a woman. She was nice, kind and loving to me in every way. to me in every way. Oh, she used to love me and bring my breakfast to the bed.